Hij zou nu met haar in India zitten. OM en politie werken aan een strafrechtelijk onderzoek en via de ambassade in India wordt geprobeerd Insia terug te brengen. Dat laatste is volgens minister Koenders het belangrijkste. België gaat het aantal militairen op straat met ruim een derde verminderen. Nu worden er elke dag nog 1800 militairen ingezet om mogelijke terreurdoelwitten te bewaken. Dat aantal wordt afgebouwd naar een kleine 1100, zegt minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken. Na de aanslagen in Parijs werden ook in België militairen ingezet op straat. Die inzet werd uitgebreid na de aanslagen in Brussel afgelopen maart. Op een boerderij in Deurne in Noord-Brabant is een milde variant van de vogelgriep ontdekt. Alle dieren op het bedrijf moeten worden geruimd. Dat zijn 11.000 kalkoenen, 3500 fazanten en 2000 eenden. In een straal van een kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, mest en eieren. Onderzocht wordt of ook andere pluimveebedrijven in Deurne besmet zijn. De Terreurbeweging Islamitische Staat heeft bij Mosul in het noorden van Irak zeker 232 mensen gedood, meldt de VN. Ze zouden hebben geweigerd bevelen van IS op te volgen. Onder de slachtoffers waren 40 burgers en bijna 200 oudleden van Iraakse veiligheidsdiensten. Volgens de VN heeft IS in Noord-Irak tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen ontvoerd. Die zouden bij Mosul moeten dienen als menselijk schild. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Soms valt er wat lichte regen of motregen. En vanmiddag breekt vanuit het noorden af en toe de zon door. In het zuiden blijft het grijs. Met 15 graden is het erg zacht.